Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft tientallen actievoerders opgepakt bij drie slachthuizen in Apeldoorn. Dierenactivisten zijn daar vannacht binnengedrongen. Ze hadden zich vastgemaakt aan transportbanden en andere machines. Ook blokkeerden ze de ingang van een van de slachterijen. Het zijn leden van een Franse dierenrechtenbeweging, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Zij vinden dat deze slachthuizen eh, geweld tegen dieren hanteren en dat ze dieren discrimineren. En alleen omdat dat dieren zijn, zo zeggen de actievoerders. En eh, daar wilden ze graag een, een punt mee maken en dat is waarom ze nou ja, deze actie vannacht hebben ingezet. Vier jaar geleden werd er ook al een slachterij in Apeldoorn bezet... door activisten van dezelfde Franse dierenrechtenclub. Een spannende dag voor EU-baas von der Leyen. In het Europees Parlement gaat het over Pfizer-gate. Correspondent Kizia Hekster legt uit hoe dat zat. Tijdens de coronacrisis kocht de EU voor miljarden aan vaccins bij Pfizer van der Leyen die onderhandelde zelf daarover met de baas van Pfizer... dat deze per sms, en die sms'jes zijn altijd geheim gebleven... die weigert ze openbaar te maken, ook al heeft de Europese rechter daarom gevraagd. Er is een motie van wantrouwen ingediend, want volgens de indieners daarvan is dit nog maar een van de vele voorbeelden. Donderdag wordt erover gestemd. De verwachting is dat hij het niet gaat halen. Waarschijnlijk kan van der Leyen dus blijven zitten. En voetbalster Lily Johannes vertrekt bij Ajax. Ze is pas 18, maar wordt gezien als een van de grootste talenten ter wereld in het vrouwenvoetbal, zegt verslaggever Rivka op het veld. Er is al eh, lang een gerucht dat ze in de belangstelling staat van Olympique Lyonnais. Echt een van de grootste namen in het vrouwenvoetbal. Heeft de Champions League vaak gewonnen. Ja, dus of we later vandaag gaan horen dat dat inderdaad de club is waar ze voor heeft gekozen... dat moeten we nog even afwachten. Maar dat het een stap omhoog zal zijn, dat is zeker. Want ze zegt er dus niet bij wat haar volgende club wordt. Op Insta laat Johannes weten dat ze het vijf jaar lang enorm naar haar zin heeft gehad in Amsterdam... maar dat het nu tijd is voor een volgende stap. Het weer nog een wisselend dagje met vanochtend van tijd tot tijd pittige buien met ook kans op onweer. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A5 hoofddorp Amsterdam door de werkzaamheden... tussen afrit IJmuiden en de A10, 5 kilometer en een kwartier vertraging.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 Ik zie om me heen dat het beeft, altijd die angst dat het vreemd tot het breekt. Misschien ben ik wat naïef of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo niet. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een grozig verlangen maakt dat nou niet stuk.